Door Almegens met het NOS-journaal. Europa wil meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van wapens... om de veiligheid van burgers te garanderen. Dat maakt de Europese Commissie volgens de Volkskrant vandaag bekend... bij de presentatie van het Europese Defensiefonds. Volgens de krant wil de Commissie jaarlijks 5 miljard euro besteden... aan Europese drones en andere wapens. Vanaf 2021 zou nog eens 500 miljoen per jaar nodig zijn... voor onderzoek naar nieuwe militaire technologieën. Na de verkiezingswinst van Donald Trump zei commissievoorzitter Juncker al dat Europa een sterkere defensie nodig heeft en niet langer kan meeliften op de militaire kracht van de Verenigde Staten. Een neparts uit Hussen moet bijna 400.000 euro aan justitie betalen. Volgens de rechter heeft hij dat verdiend met criminele activiteiten. De man deed alsof hij een arts was en runde een medisch centrum. en zei tegen patiënten dat ze ernstig ziek waren en schreef illegale medicijnen voor. Jaren eerder verkocht hij een speciale shampoo aan ouders... omdat volgens hem veel kinderen op een basisschool hoofdluis hadden... terwijl dat niet zo was. De omzet van restaurants, cafés en andere horeca is fors gestegen. We eten en drinken vaker buiten de deur en hotels zitten voller. Daardoor steeg de totale omzet afgelopen kwartaal met bijna 9 in vergelijking met een jaar geleden. Dat is de grootste stijging sinds 2007. Vooral snackbars, lunchrooms en ijssalons doen het goed. Ze verkochten 13% meer dan vorig jaar. In de westelijke helft van het land kan het glad zijn. KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Utrecht en Flevoland. Vooral op lokale wegen kan het glad zijn. Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten de rijstijl aanpassen. Op de A20 bij Maasluis zijn op een viaduct twee auto's geslipt. Het weer in het zuiden eerst nog veel zon. Vanuit het noorden wordt het bewolkt met wat motregen. 2 graden wordt het in Limburg, 7 graden in het noorden. Morgen en vrijdag overal bewolkt met af en toe regen bij 9 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 15 eh, files. Op eh, de A7 van Horen naar Zaandam heb je nog een half uur vertraging tussen Horen en Purmerend Noord. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is wel weer vrij, staat nog 4 kilometer. A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Harningsveld-Giessendam 6 kilometer, 10 minuten extra. Meerdere ongelukken vanochtend op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Westerlee en Maasluis staat nog 5 kilometer file. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Het kost je een half uur.